Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaan soort slaapmiddel. Dat wilde hij de vrouwen toedienen en dan seks met hen hebben. In 2005 legde Cosby achter gesloten deuren bij de rechter een verklaring af. Die heeft persbureau AP via een rechtszaak in handen gekregen. Cosby gaf in de verhoren toe dat hij minstens één vrouw het middel heeft toegediend. De acteur en komiek wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting. Terreurbeweging Al-Nusra heeft een zelfmoordaanslag gepleegd op een post van het Syrische leger in Aleppo. Zeker 25 militairen kwamen om het leven. Veel militairen raakten gewond. Het Observatorium voor de Mensenrechten in Londen meldt dat de explosie in de hele stad te horen was. Al-Nusra is de Syrische tak van Al-Qaeda. De organisatie en andere rebellengroepen proberen het westen van Aleppo te veroveren, dat nog in handen is van de Syrische regering. De afgelopen dagen is de stad hevig beschoten. Banken zijn de afgelopen jaren duurzamer gaan werken, maar het kan beter. Dat zegt de Eerlijke Bankwijzer, een club van organisaties als Oxfam, Amnesty International en vakbond FNV. Uit onderzoek blijkt dat banken een deel van hun beloftes zijn nagekomen. Zo stopte Egon met twee mijnbouwbedrijven die weigerden de mensenrechten beter na te leveren. Maar volgens Eerlijke Bankwijzer zijn er nog altijd banken die bijvoorbeeld investeren in de wapenindustrie. Banken moeten opener zijn over hun investeringen, zegt de bankwijzer. Actrice Bea Mulman is overleden. Ze werd bij het grote publiek bekend met rollen als Teun in de gevangenisserie Vrouwenvleugel. Haar overlijden werd bekendgemaakt in RTL Boulevard. Bea Mulman had al enige tijd kanker. Ze is 66 geworden. Het weer nog, vannacht bijna overal droog.